Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De klimaatplannen van het kabinet lijken gebalanceerd. Dat zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Tegenover extra verplichtingen staat ondersteuning. De werkgevers zijn bezorgd over de belastingverhoging voor gas. Veel bedrijven kunnen daar nog niet vanaf. Milieubeweging Greenpeace is ook redelijk positief. We zijn blij dat de regering deze maatregelen neemt, zegt de beweging. Toch vindt de organisatie ook dat Nederland nog meer zal moeten doen. De Turkse president Erdogan heeft zijn campagne voor de presidentsverkiezingen stilgelegd vanwege zijn gezondheid. De optredens van Erdogan van vandaag en morgen zijn geannuleerd, meldt zijn partij. De president werd dinsdagavond onwel tijdens een interview op televisie. Die uitzending werd daarom onderbroken. Erdogan zou buikgriep hebben en bleef de afgelopen dag al thuis op advies van zijn artsen. In Turkije worden op 14 mei presidents- en parlementsverkiezingen gehouden. Erdogan wordt daarbij uitgedaagd door zes oppositiepartijen die samenwerken. De toestand van de Italiaanse oud-premier Berlusconi is verbeterd. Hij is met succes behandeld voor een longinfectie en ligt in het ziekenhuis in Milaan. Begin deze maand werd Berlusconi daar met hart- en ademhalingsproblemen opgenomen. Later zeiden zijn artsen dat hij al een tijd leukemie heeft. Tien dagen geleden meldde artsen al dat het beter met hem ging... en mocht Berlusconi van de intensive care naar de normale verpleegafdeling. Koningsdag is in Utrecht de afgelopen avond al begonnen met de vrijmarkt. Officieel begon die om 6 uur, maar al lang daarvoor liepen er mensen langs de vele kraampjes en kleedjes met spullen in de binnenstad. De gemeente had mensen gewaarschuwd om zich warm aan te kleden omdat het een koude avond zou worden. Ondanks dat was en is het druk in de stad. Op verschillende podia treden artiesten en dj's op. Dan nog het weer. Het is helder. In het binnenland vriest het licht vannacht. In het oosten kan het min 3 graden worden en ook kan het plaatselijk mistig zijn.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 Ik heb mijn waarde ik heb mijn waarde. Ik hou me cool, ik weet de mensen kijken naar me. Shout-out naar mijn dame, shout-out naar de vader. Is mijn boys weten zonder spraten bij geen zaken. En daarna weer die kampioenen dingen kill, ik pak ze aan.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 Leef en doe na, na, na, na. just wanna be happy now The music is here confidence so you can be on top for once. Wake up. I want. You'll always be the one. Sweet like candy, candy, so romantic. Even me, brown like coffee bean, soft like ice cream. I know, I know. You got all the guys that you. 106.9 ZFN happy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, What I'm at them all.